Macron en zijn regering hebben die wet er doorgedrukt zonder stemming in het parlement. Nou, daarvan zegt die constitutionele raad nu dat is ongewoon om te doen, maar het mag wel. Het is niet in strijd met de grondwet. Een tijd lang zijn er al een heleboel protesten en rellen in Frankrijk vanwege de nieuwe pensioenwet. Veel Fransen zijn boos omdat Macron het parlement dus heeft omzeild om zijn pensioenplannen er doorheen te drukken. De pensioenleeftijd in Frankrijk wordt straks in stapjes verhoogd van 62 naar 64 jaar. Bij een schietpartij in Hendrik Ido Ambacht is vanmiddag een man van 19 zwaar gewond geraakt. Op het moment dat de hulpdiensten aankwamen was de man nog aanspreekbaar. Aan het begin van de avond heeft de politie een jongen van 16 opgepakt. Een plaatsgenoot van het slachtoffer. Volgens getuigen ging er een ruzie aan vooraf, maar de politie kan dit niet bevestigen. En meterslange rijen voor een patatzaak of een stroopwafelbakker. In steeds meer steden staan toeristen in een TikTok-rij. Op de app hebben ze dan een filmpje gezien over waar ze een lekkernij uit het land kunnen kopen. En dan moeten ze daar natuurlijk geweest zijn. Ook bij een patatzaak in Amsterdam, die via TikTok filmpjes maakt van hun eten... staan mensen gerust een uur in de rij, zag verslaggever Jeroen Schutijzer. You have seen this address on TikTok? Yes, we have. Where are you coming from? Northern Ireland. And you want to wait here? Yeah, five minutes. It's not that long when we passed by, so. From Finland. Finland? Yes. I think my friends have found it from TikTok actually. Five euro, you know? I didn't know, but I'm, I think that's okay. Five euro voor een eh, friet. Ondernemers in de buurt van de patatzaak zijn wat minder blij. Ze klagen dat ze nu alleen maar etende mensen voor de deur hebben en dat zorgt voor rommel. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog... en de temperatuur schommelt net boven het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB Het verkeer staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... na een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp. De weg is dicht. Dat is vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Limited edition. Welcome to limited edition of March with a new and fresh selection of tracks with also new tracks I have did lately. Now, starting with Lou George and Mr. Dogs with Phobos Like a Jam, the Deep Shakers edit. For now, put your volume up to the max and don't forget, spread the love. This is Soul Divide with Catch the Light, the Curtis Gabriel remix. Upcoming next is Alaya, Gallo and Lupe Fuentes with Lose My Mind. was Swift with Nightstand, the Sony Wharton remix. The one you hear before was my new bootleg I've did together with Roog, called Kiko, the World Cup in the beginning bootleg, and is available as free download on the House in House channel on SoundCloud.